Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Gokbedrijven doen te weinig om spelers te beschermen die in de problemen komen... terwijl ze dat wel zouden moeten. Volgens de gokwaakhond kan het namelijk gauw misgaan bij gokkers. Er kan gebeuren dat eh, spelers in heel korte tijd veel geld verliezen... omdat ze zichzelf niet meer in de hand hebben. En dat is het de bedoeling dat die aanbieder contact opneemt. Dat kan zijn een boodschap stuurt, maar dat kan ook zijn een persoonlijk contact zoekt. Mail, telefoon om te voorkomen dat die verder afglijdt. Maar dat gebeurt dus niet. In totaal werden 10 goksites gecheckt door de toezichthouder. Die wil nu dat de wet snel wordt aangepast. Ongeveer 100.000 kinderen zijn getroffen door de aardbeving in Marokko. Dat zegt UNICEF. Hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn is niet duidelijk. Het totale dodental staat nu op bijna 2900. Sommige mensen kunnen nog niet goed geholpen worden... omdat ze in moeilijk bereikbaar gebied wonen. het rommelt steeds meer binnen de Partij voor de Dieren. Lokale politici van de partij willen dat het bestuur opstapt. Dat bestuur ligt behoorlijk overhoop met partijleider Esther Ouwehand, vertelt verslaggever Lars Geerts. Het verschil van inzicht zit hem vooral in de beginselen van de partij. En de beginselen van de partij gingen over, zijn wij politici of zijn wij actievoerders? En vanaf het begin af aan is gezegd dat de Partij voor de Dieren vooral een actiepartij is. Lokale politici hebben nu een brief geschreven waarin staat dat ze achter Ouwehand staan. Het bestuur zou volgens hen weg moeten. Hoe overleef ik mijn eerste zoen? Eh, hoe overleef ik mijn vakantie? En hoe overleef ik een gebroken hart? Dikke kans dat je vroeger een boek uit de Hoe overleef ik-serie van Francine Omen hebt gelezen. Vanaf vandaag is er een nieuw boek. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Destiny van 25 was vroeger fan en kan niet wachten. Eigenlijk toch gewoon weer een continuation van de hele reeks. Dus gewoon verder groeien met Rosa als twintiger en dat ik mezelf toch alweer er kan herkennen. Dat ik er veel van zal leren. En dat we eigenlijk aan het einde van het boek toch wel weer verder willen lezen. Het nieuwe Hoe overleef ik boek is speciaal voor millennials en Gen Z'ers. Het gaat bijvoorbeeld over eenzaamheid, studieschulden en toekomstdromen. Het weer nog, vanochtend mist en in het oosten kans op buien. Daarna is het een tijdje droog en af en toe zonnig. Later wel weer pittige regen- en onweersbuien. Het wordt 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden 10 minuten vertraging.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 Ik heb je losgelaten. Ik heb toch echt beter verdiend. Beter dan die jaren. Wat je ging bij mij. Was over nog voor het begin, maar waar moet ik heen met al mijn dole zonder jou? Het voelt zo raar, en het lijkt alsof de wereld nu vergaat.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 know that you need me Sí. hoofdpunten van het NOS-journaal. Een groep lokale en provinciale fractievoorzitters van de Partij voor de Dieren... heeft het landelijk bestuur een ultimatum gesteld vanwege de ruzie binnen de partij. Zij eisen het aftreden van dat bestuur... en ze willen dat Esther Ouwehand aanblijft als partijleider. Online gokbedrijven doen volgens de kansspelautoriteit te weinig om spelers te beschermen. Ze hebben te weinig oog voor spelers die in korte tijd veel geld verliezen... of verslaafd zijn geraakt aan het gokken, vindt de autoriteit. De winning van kobalt en koper in de Democratische Republiek Congo... leidt volgens Amnesty International tot ernstige mensenrechten schendingen. Vanwege de mijnbouw moeten mensen geregeld hun huis uit. En dat gaat soms gepaard met geweld, zegt Amnesty. Het weer, af en toe zon, later weer buien.